Raymond Seré met het NOS Journaal. De rechtbank in Utrecht verbiedt een staking bij het betalingsbedrijf Equens. De rechtbank deed uitspraak in een kort geding van Equens tegen FNV Bondgenoten. De vakbond wilde dat het personeel van Equens in staking zou gaan, omdat de CAO-onderhandelingen waren vastgelopen. De bond had gezegd dat de acties de consument niet zouden raken. De rechtbank vindt dat FNV Bondgenoten onvoldoende duidelijk heeft gemaakt hoe de gevolgen van een staking beheersbaar kunnen blijven. China heeft de Syrische president Assad laten weten dat het geweld in zijn land onmiddellijk moet stoppen. Een speciale gezant heeft tegen Assad gezegd dat hij moet meewerken met de Verenigde Naties en het Rode Kruis, zodat die hulpverleners en goederen kunnen sturen naar zwaar belegerde gebieden. Ook pleiten de Chinezen voor bemiddeling tussen het regime en de opstandelingen. Nederland kan door Europese regels een aantal terreurverdachten niet uitzetten. Dat zegt minister Opstelt in antwoord op vragen van het CDA. De verdachten kunnen niet naar hun land van herkomst worden teruggestuurd... omdat dat mogelijk onverenigbaar is met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Dat regelt onder meer dat niemand mag worden onderworpen aan foltering of marteling. Minister Opstelten benadrukt dat terreurverdachten die niet uitgezet kunnen worden... geen verblijfsvergunning in Nederland krijgen. In Duitsland verschijnt binnenkort een boek met gesprekken met Margot Honecker, de 85-jarige weduwe van oud-DDR-leider Erich Honecker. Margot Honecker was in het communistische Oost-Duitsland 26 jaar lang minister van Onderwijs. Na de val van de muur heeft ze nooit met de pers willen praten, maar een Duitse journalist heeft haar gesproken in Chili, waar ze al jarenlang woont. In het boek houdt ze vol dat de DDR een geslaagde staatsvorm was om zijn inwoners gelijkheid, gerechtigheid, geluk en welvaart te bezorgen.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 In de Randstad is de A12 Den Haag richting Arnhem dicht tussen knopen Lunette en Bunnik na een ernstige aanrijding. De afsluiting gaat nog een tijdje duren. Inmiddels staat vanaf knopen het Ouderijn tot aan knopen Lunette 4 kilometer file. Verkeer richting Arnhem kan het beste omrijden via Amersfoort en Barneveld over de A27, A28, A1 en de A30. Verder nog files op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwoudendorp 5 kilometer. En op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam 2 kilometer bij de Heinenoordtunnel. Heeft te maken met de werkzaamheden zijn er twee rijstroken dicht. De Heinenoordtunnel richting Rotterdam is voorlopig nog steeds dicht voor vrachtverkeer. Dat kan uitwijken via de Moerdijkbrug. Tot zover de verkeers.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 understand is mijn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 从。 internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM sing your songs till yours